ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. De overheid hoeft PostNL geen geld te geven om dit jaar en volgend jaar de post te bezorgen. Dat heeft de rechter bepaald. PostNL wil het geld omdat ze verlies maken, zegt mijn collega van de economieredactie Roland Muller. Ze wijzen op de cijfers. 2009, eh, toen werd er nog veel meer post verstuurd, veel meer brieven werden er eh, van A naar B verstuurd. En sindsdien is de postmarkt met 70% eh, gedaald. En daarnaast zeggen zij, we moeten ook veel te vaak bezorgen. Vijf dagen in de week moet het eh, aangeleverd worden. Van eh, dinsdag tot en met zaterdag eh, moet het dan sowieso bezorgd worden binnen een dag. Ze zeggen ja, dat is echt niet meer haalbaar. Dat zijn echt verouderde regels. De minister wil dus geen subsidie geven. Wel besloot hij deze zomer dat de post in de toekomst er twee dagen over mag doen om aan te komen. Twee mannen hebben meer dan een ton gejat van een hospice. Dat is een huis waar mensen wonen die op korte termijn overlijden. Ze hebben waarschijnlijk een bankpas onderschept en hebben daar dure kleren en schoenen mee gekocht. Er zijn beelden van en die zijn uitgezonden in het opsporingsprogramma van Omroep Gelderland. Laat wolven met rust, zegt een groep die toezicht houdt op de Utrechtse Heuvelrug. Dat doen ze sinds een wolf een jongen van zes aanviel en een hardloper beet. De groep zegt dat er niet genoeg rustgebieden zijn voor de wolven. Zeker in de welpentijd, want daar hebben we het over. De incidenten gebeuren altijd vorig jaar en dit jaar in de periode dat er welpen zijn. Daar zien we ook wel een relatie. Dus zorg dan ook dat in die welpentijd dat je bepaalde gebieden, hè, men weet echt wel waar ze zitten, eh, dat je die even niet toegankelijk maakt. En de krachtigste computer van Europa wordt vanmiddag gepresenteerd in Duitsland. Dat ding is een supercomputer en hij heet Jupiter. En heeft dezelfde rekenkracht als 1 miljoen smartphones bij elkaar. Het is niet de beste ter wereld, want in Amerika staan er drie die nog sneller zijn. Bedoeling is dat Jupiter binnenkort net zo snel is. De computer in Duitsland gaat een AI-model ontwikkelen die dat in heel Europa haatberichten kan herkennen. Heb ik het weer voor je. De dag begint zonnig. Later steeds meer stapelwolken. Er kan dan ook een buitje vallen hier en daar. En het wordt een graad of 21. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat file op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Voor de Schipholtunnel ongeveer 10 minuten. Eerder stond er een te hoge vrachtwagen voor en was de tunnel dicht.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 I gladly risk it all right now. life or death situation, man. Y'all, y'all, y'all don't really understand how I feel right now, man. It's your boy Kanye Titter. Shot Town, what's going on? Uh huh, yeah, yeah. I drink a boost for breakfast, an insure for dessert. Somebody order pancakes, I just sip the scissor. That right there could drive a sane man berserk. Not to worry, Mr. Ace to the Izzles back to Wizard. How do you console my mom? Or give her light support. Telling her son's on life support. And just imagine how my girl feel. On the plane, scared as hell that a guy looked like Emmett Till. She was with me before the deal. She been trying to be mine. She a Delta, so she been throwing that dynasty sign. No use me trying to be line. I've been trying to be signed, trying to be a millionaire. I used two lifelines in the same hospital where Biggie Smalls died. The doctor said I had blood clots, but I ain't Jamaican man. Story on MTV, and I ain't trying to make a band. I swear this right here, history in the making, man. I really apologize to everyone right now if, if, it's unclear at all, man. They got my mouth wired shut for like, I don't know, the doctor said like six weeks. You know, he had reconstruct, I had reconstructive surgery on my jaw. I looked in the mirror, half of my jaw was in the back of my mouth, man. I couldn't believe it. But I'm still here for y'all right now, man. This is what I got to say right here, though. Yeah. Turn me up, yeah. Uh somebody from the shadow was ill? Got a deal on the hottest rap label around. But he wasn't talking about coke and birds, it was more like spoken word. Except he's really putting it down. And he explained the story about how blacks came from glory and what we need to do in a game. Good dude, bad night, right place, wrong time, in the blink of an eye. His whole life changed. If you could feel how my face felt, you would know how Mace felt. Thank God I ain't too cool for the safe belt. I swear swear to God, driver two on a two, I got a lawyer for the case to keep us in my safe. Safe, my dogs couldn't tell if I, I looked like Tom Cruise on Vanilla Sky. It was televised. It's been an accident like Geico. They thought I was burned up like Pepsi did Michael. I must got an angel, cause look how death missed his ass. Unbreakable, what you thought they call me Mr. Glass? Look back on my life like the ghost of Christmas past. Toys at Russ where I used to spend that Christmas cash. And I still won't grow up, I'm a grown ass kid. Swear I should be locked up for stupid that I did, but I'm a champion. So I turn tragedy to triumph. Yeah. Make music that's fire. Spit yeah. my soul through the wire. Woo. You know what I'm saying? When the doctor told me I had a um, I was gonna have to have a plate in my chin.